Jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Golden ZFM. street. Just a please. No way. hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CRM. Dag Daan. Dag, goedenavond. Goedenavond, alles wel? Ja, lekker. Met jou? Ja, uitstekend. Goed, eh, we begonnen met eh, wat... Uh, een, een, een, begonnen met een nummer van een album waar we het vanavond over willen hebben met u. Een special... Want het album Bridge Over Troubled Water van Paul Simon en Art Carfunkel is 40 jaar geleden geproduceerd. En ja, niet alleen in mijn ogen, maar in de meeste ogen is het een van de albums die... Eh, eh, eh, ja, eigenlijk uh, furoren gemaakt heeft, uh, naam gemaakt heeft. Een van de gouden oude albums van toen ter tijd. En we begonnen dan met Bridge Over Troubled Water. En daarna een hit uit 1970 van The Golden Earring, Back Home. En we zullen ook zo deze volgorde aanhouden. Eerste nummer van het album. En daarna weer een hit uit 1970. En daarom gaan we door nu met eh, El Condor Passa. Eh, gevolgd door eh, Up Around the Band van Creedence Clearwater Revival. small. street. Yes, I would. divide. philosophy uh, is lekkere muziek. Echt waar. Eh, na Cecilia eh, was het Mungo Jerry met In the Summertime. En je luistert nog steeds naar Golden CFM. Met de special over het album Bridge Over Troubled Water. Dat 40 jaar geleden het levenslicht zag. Dat gaan we doen. We gaan even kijken. We gaan door met eh, weer een nummer natuurlijk van eh, Bridge Over Troubled Water. En wel eh, Keep the Customer Satisfied. Gevolgd door Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. Ook weer een hit uit 1970. Hetzelfde jaartal dat dit album is uitgekomen. Laat me horen dan. Gee, but it's great to be back home. Home is where I want come here for, boy?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 Het hele eh, album is volgeschreven door hem. En het is uitgekomen op het Columbia Records label. Het volgende nummer van dat album is The Boxer. En dat wordt gevolgd door Redbone. We Were All Wounded at a Wounded Knee.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 La la la la la la. in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Mm. La la la. Come to a strange place, we'll talk over old times we never spoke. Some never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Lead me Come inside, see my mind in kaleidoscope. dat is ook weer mooie muziek, hè? Steve Harley, Cockney Rebel met Sebastian, hit uit 1970. En daarvoor uh, Baby Driver, ook weer van het album eh, Bridge Over Troubled Water. Daarvan gaan we nu de laatste drie nummers achter elkaar draaien. Want het is, heeft een potentie, dat proberen we. Of dat in zes minuten lukt, dat weiger ik te geloven. Maar we doen ons best in ieder geval. Dit was in ieder geval Golden CFM voor deze week. Over twee weken zijn we weer hier live vanuit het Gasthuisplein.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 In Siberië is een klein Russisch passagiersvliegtuig neergestort. De Antonov AN-25 had 15 mensen aan boord. Alle inzittenden kwamen om het leven. Het toestel was vertrokken uit Krasnojarsk en stortte kort voor de landing neer bij de plaats Igarka, ook in het noorden van Siberië. Over de oorzaak is nog niets bekend. In New York is de Amerikaanse orkestleider, zanger en producer Mitch Miller overleden. Miller speelde de jaren 40 hobo in het orkest van Gershwin. Begin jaren 50 werd hij topman bij de platenmaatschappij Columbia Records, waar hij hits maakte met onder andere Rosemary Clooney, Patty Page, Johnny Mathis en Tony Bennett. Begin jaren 60 presenteerde hij het populaire Amerikaanse televisieprogramma Sing Along with Mitch. Daarin werden de kijkers uitgenodigd mee te zingen, waarbij de tekst in beeld verscheen. Mitch Miller is 99 jaar geworden. Zo'n twintig historische schepen kunnen niet weg uit Assen. Ze zitten sinds gisteren vast in de vaart, omdat de brug kapot is. De schepen, waaronder historische tjalken, scootjes en sleeboten... waren afgelopen weekend bij de viering van het vaartjaar. Ze wilden gisteren vertrekken, maar de brug wilde niet omhoog. Het bedrijf dat de brug twee jaar geleden in Assen heeft gebouwd... onderzoekt wat er nu aan de hand is. Het is de bedoeling dat het dek donderdag wordt opgetakeld... zodat de schepen er door onderdoor kunnen. Rijkswaterstaat is nog de hele avond bezig met het opruimen van lijm op de A2 bij Eindhoven. Een tankauto verloor de lijm vanmiddag. Rijkswaterstaat dacht in eerste instantie dat het ging om melk. De weg bij Eindhoven wordt nu meter voor meter met een zoutoplossing schoongemaakt. Automobilisten worden omgeleid. Het weer hier en daar nog een flinke bui. Vanavond en vannacht overal opklaring. Het koelt af naar 12 graden. Morgen periode met zon, afgewisseld door stapelwolken. Het wordt dan 22 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. en zomerhit